Ik heb op zee mijn leven lang gevaren. Mijn vissersdorp ligt aan het Noordzeestrand. Ik win mijn brood met zwalken op de waren. Toch denk ik vaak, mijn rijkdom ligt aan land waar het lied der branding ruist bij dag en nacht. Waar het vertrouwde huisje altijd op me wacht. Waar de meeuwen schreeuwen, boven het golfgebruis. Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis. Waar de klokken luiden, Wisselvaar naar huis. Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis. Ik voel me klein, wanneer de stormen huilen. Bij donkere nacht, belust op zwakke buit maar voor geen geld ter wereld wil ik ruilen. Mijn vrij bestaan als koning op mijn schuit. Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht. Waar het vertrouwde huisje altijd op me wacht. Waar de meeuwen schreeuwen golvend golfgebruis. Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis. Waar de klokken luiden, waar naar huis. Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis. Maar de klokken luiden, het is er waar naar huis. Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis. Daar voel ik me thuis.